12 uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in 2013 nog veel gas laten winnen in Groningen. Ook al had het staatstoezicht op de mijnen gewaarschuwd voor de risico's. Dat zegt de Groningse commissaris van de Koning, Paas. Het advies was na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012... om de winning zo snel mogelijk te verminderen. Maar in het jaar erna ging de gasopbrengst juist flink omhoog. Er kwamen eerst 14 onderzoeken om kennis te verzamelen. Volgens Paas kwam dat goed uit voor de begroting. Het ministerie zegt dat pas later een besluit kwam over de gasproductie. De hoogste leiding van de Taliban is akkoord met een staakt het vuren in Afghanistan. Daarmee kan toegewerkt worden naar een vredesverdrag met de Verenigde Staten. Een wapenstilstand is een harde eis van de Amerikaanse regering voor een vredesverdrag. Amerika en de Taliban praten al meer dan een jaar over vrede. Het is onduidelijk wanneer het staakt het vuren ingaat. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump bedankt voor een tip... die volgens de Russen een aanslag in Sint-Petersburg heeft verijdeld. Dankzij de informatie uit Washington kon de Russische geheime dienst vrijdag twee Russen aanhouden. Volgens Russische media wilden ze rond de jaarwisseling toeslaan. Meer details zijn er niet. Volgens Defence for Children vallen veel kinderen bij het laatste kinderpardon toch nog buiten de boot. Begin dit jaar spraken de regeringspartijen af dat er een pardon, kwam voor afgewezen asielkinderen. Maar vooral kinderen die langer dan drie maanden buiten beeld zijn geweest... van de dienst terugkeer en vertrek lijken niet meer in Nederland te kunnen blijven. Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finale van het WK darts. De regerend wereldkampioen won van Darius Labanauskas uit Litouwen. Het werd 5-2. Van Gerwen is het de zevende keer in acht jaar tijd dat hij de halve finales heeft gehaald.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 I know I'll make you scream, yell, and holler for more. That's right. It's time, baby. you know that i If your man listen to my rhythm. There is a chain reaction goes up your back and comes down your spine. And when it hits your head, it's gonna blow your mind. And if you're from the Bronx and you hear the sound, come on everybody, boogie down, boogie down. One young man wants to be an MC, the only one who rocks it with a guarantee. Because I dress to impress, guaranteed to be a hit. I walk down the street, the girls are jumping A chain reaction goes up your back and goes down your spine. And when it hits your head, it's gonna blow your mind. And if you're from the Bronx and you hear the sound, come on everybody, boogie down, boogie down. Three words of the wax, then still sell just Getting down and then give me no slack like a bugger. king with the sack of Big Macs. we throwing down and with the rock bulls, that's on time. In your mind, see Listen up and show you pass it around. Come on, let's go to work. We got what'll make your body jerk. Make you throw your hands up in the air, shake your booty and scream.